De grootste vangst deden de opsporingsdiensten in september, net over de Duitse grens bij het dorpje Wietmarschen. Daar werd in een loods een partij vuurwerk gevonden van ruim 50.000 kilo. De gemeente Den Haag doet onderzoek naar een demonstratie in Duindorp op Oudjaarsdag... waar de coronaregels werden geschonden. Op beelden is te zien dat tientallen mensen dansen, zingen en geen afstand houden. De beelden leiden tot verontwaardiging... omdat de bijeenkomst veel meer leek op een feest dan op een demonstratie. Het protest ging over het behouden van de vreugdevuren... en was bekend bij de gemeente. De enige vrouw die in een federale dodencel zit in de Verenigde Staten... wordt mogelijk snel geëxecuteerd. Een rechter had bepaald dat de executie van Lisa Montgomery moest worden uitgesteld... zodat haar advocaten meer tijd hadden om om gratie te vragen. Maar dat besluit is door hogere rechters teruggedraaid. Mogelijk wordt Montgomery op 12 januari ter dood gebracht. Ze kreeg de doodstraf omdat ze een zwangere vrouw heeft vermoord. Basisscholen in Londen blijven voorlopig dicht, heeft de regering besloten. Het was eigenlijk de bedoeling dat de scholen komende maandag weer open zouden gaan. Maar na flinke kritiek van lokale bestuurders is de regering van gedachten veranderd. Kinderen van ouders met een essentieel beroep en kwetsbare kinderen mogen wel naar school. De Britse ziekenhuizen hebben het net als in Nederland steeds drukker. Daar zijn nu bijna 24.000 mensen met corona opgenomen.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 Hate me for my heartbeat. Bleeding from my nose, bullseye, I suppose I'm still standing. The fact that she is real hurts but doesn't kill. I am ready. was a rest time Met ZFM. Hele fijne dagen. sleigh bells in the snow, the snow. je dat gelaten, kan jij dat zien? Weet jij misschien? De lockdown vanaf maart kent een paar mooie momenten. Maar de winter voelt alleen, alleen wanneer begint de lente, kan jij dat zien? Weet jij misschien? puntje aan de horizon ooit te stip. Ik heb je zo gemist. Ik doe mijn ogen dicht en dans hier met jou. wacht op de tijd dat het zover is. Want ik zweef tussen hoop en vrees. Verschil met de dag wat erover wint. Ik heb de melodie klaar, maar de woorden niet. Ik zoek nog steeds. Hoe maak ik een lied over dit jaar? Hoe krijg ik alles wat gebeurt? bij elkaar. Niets voelt nog hetzelfde, ook niet de muziek. Ik mis het samen zingen, ik mis jou en het publiek. Voel jij dat ook? Mis jij dat niet? Wat laat de aarde draaien? Wat houdt ons op de been? Dus zend ik al mijn liefde na, ja dwars door alles heen, voel jij dat ook? Doe jij dat ook? In een jaar waarin de afstand groter werd, in de straat op het plein er is een hoop gezegd. Tussen links en rechts, tussen kom en recht. In de snelkookpan wat de smaak soms weg, maar we zitten allemaal aan dezelfde tafel. Moeten het doen op dezelfde aardpop, met dezelfde akkoord dezelfde letters in het alfabet. Hoe maak ik een lied over dit jaar? Hoe krijg ik alles wat gebeurd is bij elkaar? Ik wil een jaar vol nieuwe dagen, vol met nieuwe kansen. Misschien een festival waar we samen kunnen dansen. Ik wil juichen naar de finish, proosten met een vriend. Klappen voor degene die het weer hebben verdiend. Ik wil over grens, reizen naar de zon. Herenigd zijn met mens. Maar voor nu, voor nu. 2020, ik ga verder. Genoeg gediscussieerd. Ik richt mijn blik naar voren. En ik heb veel van je geleerd, maar we moeten door.